eindbedrag van Spin for Life. Het eindbedrag van Spin for Life 2026 is 400.183 euro. Wat een waanzinnig bedrag. Dankjewel. Niks maar Het is een hele goede vrijdag, zou ik willen zeggen. Het heilige paasweekend is hier en God is a DJ, tenslotte. Een extra lekkere line-up om je te bedanken ook voor je gulle donatie aan Fight Cancer. Gisteren hebben we tijdens Spin for Life ruim 400.000 euro opgehaald. Wauw! Dat vind ik altijd meer klinken dan 4 ton. Ook speciale shout-out naar Julia van de middag en Marijn van de ochtend op Slam... die 6 uur hebben gespind. Dat was gisteren. Dit is nu een uur lang commercial vrij. Cyril heeft een nieuwe. En dat zou je weten ook. Daar is hij. Op Slam. Who gon' lead a party with me? Well, it all depends. When the bad ones here tonight, they say that's her, yes sir. that's her, that's her, that's her, that's her, that's her, that's her. With the bad ones here tonight, they say that's her, yes sir. that's her, that's her, that's her, that's her, yes sir. that's her. When the bad ones here tonight, they say that's her. The type to make you nervous. The type to make you buy some bottles on purpose. Bottle service, lot of herb lit. Body perfect. Know how to roll a thick. Archive your closet and clothing. Who gon' lead a party with me? Well, it all depends. Well, the bad ones here tonight, they say that's her, that's her, that's her, that's her, that's her, that's her, that's her, that's her. Well, the bad ones here tonight, they say that's her, that's her, that's her. Let me find out what size you wear. Can I buy you a Cartier? Fly you in the air, take you everywhere. Water crystal clear, help you disappear. You've been disciplined lately, oh you working out? New Birkin out, that's what you heard about. You look perfect now, what you nervous about? It's a bad one, lips, lips, streets, seeing things I can't believe. That bad one. Who gon' lead a party with you? Well, it all depends. I got enough for everybody. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. When the bad ones here tonight, they say that's. je uit bed te mogen beuken aan het begin van een eh, heel lekker lang paasweekend. Anul, voor dat weekendgevoel. Zelfs de nieuwslezers hebben er zin in. Of niet, René? Blijven pompen tot zeker morgenavond. Nou, dat is precies wat ik ook van plan was, ja. De slemmingsmarathon is los, baby. Vandaag Vintage Culture in de mix. Sonny Vodera, Samveld. Bij mij nog strakjes Ferric Supernova. En dit is de beste set van vorige week door Cyril. Hij gaat Skrillex en zo ingooien. Nightcrawlers. En wat vind je van Purple Disco Machine? Ja, hoe meer Purple Disco Machine, hoe beter. Dat dacht ik. Met Fatboy Slim samen. Praise you. praise you. noche entera. 7. De eerste pull-up is geweest door in de Mix Marathon. Ik wil je gewoon even vragen, zijn we wel ready voor dit geweld zo vroeg? Ja, oké, oké, dan gaan we verder. Skrillex. noche entera. Oh, la noche entera. Skrillex, Chris Lake samen. Anul voor het weekendgevoel. Wat lekker dat je zo vroeg bent ingetuned bij weer een nieuwe Slam Mix Marathon. Wat gebeurt er al in die Slam app? De week is weer om. Het is zeker een lekkere Mix Marathon. Hey, fijn weekend allemaal. Lekker rammen! Ja! ja, ja. yes. Hoppa! Ja, en we trappen het gas alleen nog maar verder in, zoals je van Slam gewend bent. Lucas en Steve, Tame Pala. En dit is Somebody's Watching Me. om naar Nederland te komen. De douane schiet altijd in de lach als ze hun paspoort openvouwen. De broertjes Slettenbakken. Echt zo, een populaire Noorse naam. Daniel en Marcus Slettenbakken. Met hun nieuwe Paradigm in de Slam Mix Marathon. De set van Cyril staat te blazen. Als het goed is ook bij jou. Stuur zeker even een audio-appje. Vinden we leuk om te horen waar we aan staan en hoe jij erbij staat. Om, eh, nou wat is het, bijna kwart voor zeven op een vrijdag. Hallo, het is weekend. Daar winkelt iedereen! Woehoe! Gisteren was Witte Donderdag. Vandaag lijkt wel grijze vrijdag. Het wordt bewolkt, een klein zonnetje, maar verwacht er niet te veel van. Veel wind en regen in het oosten. Maximaal een graad of 10 meldt weer online. It's gonna touch me there Fluid. You like to move it, move it I like to move it, move it I'm so connected to it Our bodies speaking fluid waanzinnige week hebben we achter de rug met Slim. De laatste loodjes Spin for Life wogen erg zwaar. Gisteren de grote finale in de fabriek in Utrecht... waar het grootste spin-in-event van Nederland werd gehouden. Daar niet alleen, ook in 20 sportcities door heel Nederland. We hebben ruim 4 ton opgehaald. 4 ton voor kankeronderzoek met Fight Cancer. Jij onwijs bedankt voor je donatie. Ik wil graag wat terugdoen. En wat dacht je van de meeste muziek op vrijdag? Nagenoeg commercial vrij. De Slam Mix Marathon met nog veel meer sets te gaan. Dit is pas de eerste. Cyril, Moonlight en de Laas. There she goes. In de ochtend.